Die is begonnen met mooie witte stranden. Net aangekomen, een koffer in je handen. De zon staat elke dag weer hoog aan de hemel. Het is hier altijd mooi. Weg met alle zorgen en denken niet aan morgen. Eerst gaan we bakken, de stress laten zakken. Maar als de avond komt en de lichtjes weer gaan branden, begin voor starten weer in, want we hebben reuze zin om te stappen met elkaar. Vanavond vieren we feest, we drinken hossen, gaan de keer als een beest. En lachen, dansen steeds als morgens vroeg, ja hier in de kroeg is het echt nooit genoeg. Vanavond vieren we feest, we drinken hossen, gaan de keer als een beest. Ze steeds als morgen vroeg. Ja, hier in de kroeg. Hier als een beest. En lachen dansen steeds tot morgens vroeg. Ja, hier in de kroeg is het echt nooit genoeg.